Lot Lewin met het NOS Journaal. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met het evacueren van burgers uit de Azovstalfabriek in Mariupol. Dat melden de Verenigde Naties in een verklaring. De evacuatie gebeurt in samenwerking met onder meer het Rode Kruis. Meer details geeft de VN niet over de reddingsoperatie. De Oekraïense president Zelensky zei vandaag dat er 100 burgers zijn geëvacueerd uit de staalfabriek. Rusland spreekt over 80 burgers. Naar schatting houden in totaal tot wel duizend burgers zich schuil op het terrein. In Parijs is een manifestatie op de Dag van de Arbeid uit de hand gelopen. Meerdere ondernemingen, waaronder een McDonald's-vestiging, werden geplunderd... en de brandweer zou zijn aangevallen. De politie heeft 45 mensen aangehouden. Acht agenten raakten gewond. In meerdere Europese steden zijn voor het eerst sinds de coronacrisis... weer grootschalige Dag van de Arbeid-manifestaties gehouden. In Nederland kwamen onder meer in Utrecht duizenden mensen op de been... voor betere arbeidsvoorwaarden. De sfeer bleef daar gemoedelijk. In een flat in Amsterdam, waar eerder deze week een 33-jarige bewoner omkwam bij een grote brand, is vanmiddag nog een dode aangetroffen. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de brand en de vondst van het tweede lichaam. Buurtbewoners zeggen tegen regionale zender NH Nieuws dat er vermoedelijk iemand illegaal verbleef op de zolder van het appartement waar de brand uitbrak. Schiphol verwacht ook morgen nog grote drukte op de luchthaven. Vandaag stonden reizigers uren in de rij als gevolg van te weinig personeel op de luchthaven. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vreest dat de problemen op Schiphol langer aanhouden dan alleen deze meivakantie. Hij zegt dat het personeelstekort breder speelt dan alleen in de luchtvaart. En het weer, het koelt af naar een graad of drie... met landinwaarts kans op wat voorstaande grond. Mogelijk wat mistbanken ook. Morgen blijft het droog en is er ruimte voor de zon.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 friendship, any love that's left a little bit further away. You're pushing your a little bit further. pushing you a little bit further, Ooh, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Did you see the news today?